9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het CDA vindt dat de invoering van het burkaverbod is mislukt. Minister Ollongren heeft de wet onvoldoende voorbereid... zei CDA-kamerlid Harry van der Molen op NPO Radio 1. De CDA neemt het Olongren kwalijk... dat openbaar vervoerbedrijven de wet niet willen handhaven... en dat sommige politieregio's het verbod weinig prioriteit geven. Van der Molen wil met de minister in debat... hoe dit zo fout heeft kunnen lopen. De Franse oproerpolitie heeft waterkanonnen en traangas ingezet... om demonstranten uiteen te drijven. In de Franse stad Bayonne waren enkele honderden betogers bijeengekomen... om te protesteren tegen de G7, de top van de zeven grote industrielanden... en de Europese Unie. De actievoerders blokkeerden wegen en gooiden met stenen. De driedaagse top is vandaag van start gegaan met een officieel welkom door de Franse president Macron. Aansluitend volgde een informeel diner. Morgen begint het inhoudelijke deel van de top. De politie in Assen heeft vijf mensen aangehouden... in verband met de dood van een man in een speeltuin. De man zou een meisje van vier onzedelijk hebben getast. De vijf mannen zouden daarna de man onder controle hebben gehouden. En een NASA-astronaut heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan identiteitsfraude... en het stiekem bekijken van een bankrekening in de ruimte. De astronaut Anne McLean woonde tot juni van dit jaar in ruimtestation ISS. Volgens haar ex-partner, een voormalige inlichtingofficier van de Amerikaanse luchtmacht... neusde McLean zonder toestemming in haar bankrekeningen. Daarop diende ze een klacht in bij de NASA. De inspecteur-generaal van de NASA moet nu bepalen of er een delict heeft plaatsgevonden. Het zou de eerste misdaad in de ruimte zijn. En dan het weer. Vanavond blijft het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 graden... met lokaal kans op een mistbank. Zondag opnieuw veel zon. Het wordt dan 30 of 31 graden.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 I'm the king of all the funky people. I'm the king of all the groovy people. It ain't reggae, but it's funky. Uh, it ain't reggae, but it's groovy. Get down with that funky sound. I said, get, get down with that funky sound get down with that groovy sound. Uh, ride on the funk, y'all. Ride on the funk. Hey, party people. Ride on the funk. Uh. is so funky. Life. Zandvoort. Zaterdagavond op ZFM. Shot me into the night. I was falling down the river. Floating into the light. Can't decide if I'm drunk or sober. crawling to my knees, moving one, two, three. I surrender to the beat, give it one more breath. Heart is pounding in my chest. Oh yeah, you're not rocking with the best. Oh yeah.